met het NOS-journaal. Rusland is er bang voor dat het conflict tussen afrof van Buitenlandse Zaken roept alle betrokken partijen ertoe op geen militaire actie te ondernemen. Noord-Korea heeft raketten in staat van paraatheid gebracht na Amerikaanse oefenvluchten met bommenwerpers boven het Koreaanse schiereiland. Op Cyprus kan weer onbeperkt worden gepind. De Cypriotische Centrale Bank heeft de beperkingen opgeheven die sinds donderdag golden. Particulieren konden maar 300 euro opnemen. De autoriteiten waren bang voor een bankrun, maar die bleef uit. Voor transacties naar het buitenland blijven de beperkingen voorlopig bestaan. In Italië is nog steeds geen zicht op een nieuw kabinet. Het is president Napolitano niet gelukt er tijdens nieuwe gesprekken met de partijleiders uit te komen. Als de impasse niet doorbroken wordt, worden nieuwe verkiezingen onvermijdelijk. Een van de mogelijkheden die besproken zijn is de vorming van een nieuw zakenkabinet. De actieweek van Radio 538 voor War Child heeft ruim 1,2 miljoen euro opgebracht. Volgens de radiozender kunnen met dat geld meer dan 100.000 kinderen in oorlogsgebieden worden geholpen. Vooral middelbare scholieren haalden veel geld op. Het Openbaar Ministerie in Arnhem heeft tegen een ziekenhuispastor uit Ubbergen zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het OM staat het vast dat hij eind september zijn partner op gruwelijke wijze heeft vermoord. De verdachte heeft de moord al bekend. Hij zei dat hij geïnspireerd was door een aflevering van de Zweedse serie Wallander... waarin iemand met een hakbel werd vermoord. Het weer opklaringen. Op de meeste plaatsen droog en het vriest 2 tot 3 graden. Overdag eerst mist, daarna ook af en toe zon en het wordt 4 tot 6 graden. Tijdens de paasdagen droog en geregeld zon en het blijft koud.